met vooral ecstasy, MDMA en LSD erin. Bijna het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt volgens de staatssecretaris omdat de douane en PostNL veel beter controleren. En... Andere belangrijke factor die wij denken dat eh, een rol gespeeld heeft... is dat eh, na de corona er toch ook wel weer meer feesten zijn georganiseerd... waar deze rommel eh, gebruikt wordt. Feesten in Amerika, in Australië en dan ontstaat de vraag... en dan leveren Nederlandse leveranciers per post. Ja, helaas wel. Ze wil dat er nu nog beter gecontroleerd wordt. Extra mensen bij de douane en een speciaal team bij PostNL moeten dat gaan doen. En dan naar Limburg. Overstromingen daar, zoals die van anderhalf jaar geleden, zijn niet altijd te voorkomen. Dat zeggen onderzoekers die allerlei mogelijke oplossingen hebben bekeken. Er blijkt dat die schade en overlast wel kunnen beperken. Maar als het weer zoveel gaat regenen zullen waterproblemen nooit helemaal te voorkomen zijn. Er komen geen 2500 studentenwoningen in Amstelveen. Dat komt door strenge regels om te bouwen in de buurt van Schiphol. Maar studentenbonden, gemeenten en de Tweede Kamer willen het toch. De minister zet nu definitief een streep door het plan. Hij vindt het vanwege de herrie en de kans op een vliegtuigongeluk echt niet kunnen. En een duistere dag in Nijmegen vandaag. Door werkzaamheden was in de binnenstad geen stroom. Dat betekende dat veel winkels en cafeetjes dicht waren. Zoals de broodjeszaak van Rick. Hier staat hij dan, een blauw aggregaat. Ja, ik ga even kijken welke kant dat ik... Eh, ja, hoe werkt dat ding? Oh, ik moet eerst eh, even wachten. Wordt driftig aan een touw getrokken. Ja. Ik doe het toch goed voor ja, Rick had dus speciaal een generator geregeld om zijn koeling aan te kunnen houden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op sommige plekken op. Er kan vannacht ook licht gaan vriezen. Op andere plekken blijft het zacht. Morgen droog, regelmatig een zonnetje en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De douane heeft vorig jaar 27.000 brieven met drugs onderschept. Bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Voornamelijk kleine hoeveelheden ecstasy en MDMA gingen vooral naar de VS en Australië. Wateroverlast in Limburg is niet altijd te voorkomen, zegt kennisinstituut Deltares. Dat onderzoek deed naar de overstromingen van 2021. Provincie en waterschap kunnen wel maatregelen nemen om de schade te beperken. Hertenkampen moeten uit Nederland verdwijnen, zegt minister Adema. Die vindt dat herten niet thuis horen achter een hek. Vanaf 1 januari mag er daarom niet meer gefokt worden met dam- en edelherten.